Het debat in de Commissie voor Sociale Zaken is waarschijnlijk dinsdag. Deze week werd bekend dat 14 pensioenfondsen volgend jaar de pensioenen mogelijk moeten verlagen. Minister Donner vindt dat de fondsen er zo slecht voor staan dat ze moeten ingrijpen. Dat nieuws heeft veel onrust veroorzaakt, ook omdat niet bekend is om welke fondsen het precies gaat. De SP vindt dat ouderen niet mogen worden gekort en GroenLinks wil een garantiefonds voor mensen met een klein pensioen. Op de eerste dag van Sail Amsterdam is een schipper van een binnenvaartschip aangehouden. Hij voer tegen de richting van de tolships in. en negeerde een stopteken van de politie. Het binnenvaartschip werd uiteindelijk gedwongen aan te meren, waarna de schipper werd aangehouden. Het is onduidelijk waarom hij ondanks een verbod toch in de richting van de I voer. Van die kwant kwamen 50 windjammers, begeleid door duizenden bootjes, naar het ei, waar tot en met maandag zeel wordt gehouden. De Amerikaanse chipgigant Intel neemt de producent van antivirussoftware McAfee over. Voor het bedrijf wordt zo'n 6 miljard euro betaald. Intel had er 48 dollar per aandeel in contanten voor over. Een overnamepremie van 60% ten opzichte van de slotkoers van McAfee van gisteren. Met de overname wil het chipconcern zijn positie op het gebied van beveiligingssoftware verstevigen. McAfee werd in 1987 opgericht en had vorig jaar een omzet van ongeveer 2 miljard dollar. In Zuid-Duitsland schieten jagers steeds meer wilde zwijnen die besmet zijn met radioactiviteit. Volgens wetenschappers is die besmetting nog steeds een gevolg van de ramp met de kernreactor in Tsjernobyl bijna 25 jaar geleden. Steeds meer wilde zwijnen blijken hoog radioactief te zijn. Dat maakt ze ongeschikt voor consumptie. Jagers die zo'n zwijn hebben geschoten krijgen daarom een vergoeding. Het weer opklaringen, stapelwolken in het noordoosten kans op een enkele bui. Ongeveer 20 graden. Morgen droog en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Show.